als u dit muziekje hoort, dan weet u natuurlijk alweer dat het bijna tijd is voor het nieuws in het weer van 1 uur. Ja. We gaan het weer doen. Wat? Het weer. En het nieuws. Oh ja, oké. Eh, ja. Oké, okay, helemaal goed hoor. Ik, eh... mocht voor uw geval u aan een broodje mocht zitten... dan wens ik u smakelijk eten, dames en heren. En... Oh, voor het geval u dat niet bent, dan wens ik u ook geen smakelijk eten. Heeft dan geen zin. Nee, nee. Nee, dat schiet dan ook niet zo op, hè? Nee, als je niet zit te eten, hoef ik je ook geen smakelijk eten te wensen. Nee. Om even de klok in de gaten houden.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 Advocaat Yehudi Moskovic, die bij de zaak was, twittert... stroomt hier vol met politie, zitting is geschorst. Gerucht gaat dat een kogelhuls is gevonden. Alle mensen die in de rechtszaal aanwezig waren worden nu gehoord door de politie. Dat gebeurt in aparte kamers, meldt Moskovic. In de zittingszaal waar het schot is gelost werd een drugs- en witwaszaak behandeld. Er stonden vijf verdachten terecht. Het proces tegen oud-president Morsi is uitgesteld tot 8 januari. Dat meldt de Egyptische staatstelevisie. Het proces werd vanochtend kort na aanvang geschorst... omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet... na protesten tegen zijn bewind. Hij staat terecht voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens de rellen eind vorig jaar. Ook 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap staan terecht. Een oud-studente van hogeschool in Holland die jaren wachtte op haar diploma... moet dat diploma alsnog krijgen, dat heeft de rechtbank bepaald. De studente kreeg vier jaar geleden een voldoende voor haar scriptie. Later werd die voldoende door de examencommissie ingetrokken... omdat de eisen strenger waren geworden. Volgens de rechter heeft de examencommissie daar geen bevoegdheid voor. De oud studente krijgt ook een schadevergoeding. Ombudsman Brennickmeijer heeft vragen over een filmpje dat de politie Almelo online heeft gezet. Daarin is te zien hoe een Poolse veelpleger op de trein naar Berlijn wordt gezet. Volgens Brennickmeijer had het filmpje niet gepubliceerd mogen worden vanwege de beeldvorming over mensen uit andere landen. Verder vraagt hij zich af of de man niet is gedwongen om te vertrekken. Dat kan natuurlijk niet bij iemand die ook uit de Europese Unie komt, zegt de ombudsman.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 maar door Gaston van de postcode loterij zou toch geweldig zijn? Maxima ligt in de bed, opeens hoor je stem. Goedemiddag, Maxima. Ja, dag aan hier. Hoeveel ontsluiting heeft u? Oh, die Amalia wordt steeds groter en groter. Die krijgt waarschijnlijk seksuele voorlichting van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat kan veel vrolijk. Stel je voor dat Amalia seksuele voorlichting zou krijgen van abnormaal. Dat roze moppenkonijn. Nadia, ik heb een hele vieze, zanzige, smerige mop voor je. Dus je vader zit daar zwaar te ketsen met zijn oranje staafmixer. Huh? Huh? mag gewoon niet van Bal kennen, onze hasje premier dat mag niet. En dan moet je eigenlijk Bal kennen, vervangen door een klein wit hondje. Mammerketje, normen en waarden, dat is toch niet normaal, meer? Wauw, wauw, wauw. Het mag toch allemaal veel vrouwelijk. Waarom, waarom Zitten ze geen kermisomroeper bij een bordeel neer? Lijkt me geweldig. Dat die man op een hoer springt, op een goede stem, op zijn kopje, op zijn kopje, dan gaan we weer, weer, weer, weer. File Frederiks, File Frederiks, die stottert de hele tijd. Ja, ik spuug de hele tijd, Ga maar heen. File Frederiks, die stottert de hele tijd. Maar ik vraag me altijd af, waarom stottert die dovert nooit mee? Dat vraag ik me altijd af zou toch veel leuker zijn? Zie voor je? Die gaat dat, die gaat dat, die gaat daar, Op straat ook. Op straat maak je zulke leuke dingen zie, Ik, heb, ik woon tegenwoordig in Leiden. En ik heb anderhalf jaar geleden heb ik een benefietvoorstelling gehouden... voor die grote ramp in Azië. Ja? Drie weken geleden loop ik in Leiden over straat. Ik zweer het je, echt gebeurd. Komt een mevrouw op me aflopen. Hei, je bent dat Jochem Meijer. Ik zeg, vind ik daar zo goed van, hè, die benefiet... voor de slachtoffers van de tiramisu hartstikke gekke dingen. <laughs> Laatst, laatst kwam ik over straat een dove schizofreen tegen. eens, een dove schizofreen. Die verstond zijn eigen stemmetjes niet. Wat was er? Wat? Wat? Wat? Laatst kwam ik een bekakte Marokkaan tegen. Die heette Ahmed Jan. Je gelooft er niet. Debbie Harry. Terwijl Blondie. Zo heette de band. Zij heette Debbie Harry gewoon, ja. Weet je, uit het New Wave en punk tijdperk. Amerikaanse punk, was dit zo gezegd. Nou. Altijd weer een bravere variant van de Engels, hè? <laughs> Goed, het heet Hard of Glass. Dat, eh, dat dan weer wel. Glazen hart. Heb je wat soort hart? Plastic hart, houten hart. Hm. Oké, we gaan door met... Ja, Toto. Van het legendarische album Toto 4. En daarvan Rosanna. Lekker. All wake up in the morning, see you light. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you would ever care for me. Rosanna. geweldige plaat Toto. het legendarische album Toto 4 uit 82. En, uh, lekker hoor, met, uh, eh, met andere broertjes Porcaro en Steve Lukather. Heerlijk. Lekker om dat weer eens eh, lekker terug te horen. Dit ook trouwens. Mooi liedje van de nieuwe cd van Paul McCartney. En dat heet Early Days. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I tried to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road seeking someone listen to the music that we were writing down. in dit, eh, in dit nummer, eh, dames en heren. Echt wel. Want hij uh, zegt dus onder andere van... zo enige, veel mensen hebben een mening over wie wat gedaan heeft en wie niet. En dat dan met name natuurlijk in de discussie... of nou ja, discussie, maar of het nou iets van Lennon was... of iets van McCartney of wat dan ook. En hij zegt, jullie weten er niks van, want <laughs> jullie waren er gewoon niet bij. Nee, dat, en daar heeft hij dan nog een keer gelijk in ook. Ja, Vind ik wel. heel veel mensen hebben dan een mening over, over Beatles en zo. Die de periode helemaal niet meegemaakt hebben. Die ook niet eens weten hoe het eigenlijk precies in elkaar zat. Dus, maar goed. Ehm, dat zegt hij dus in dit nummer Early Days, Paul McCartney. En dit is David Bowie. Nee, dat klopt. Dit is Zandvoort, David. David. Ja. wel, vind ik. Eigenlijk wel, ja. This is not America. Nee. Nee, zeker niet. Dit is Zandvoort, ja. Uh, ja. Ja. Nederland, Zandvoort. Zandvoort, Noord-Holland, Nederland. Wereld. Oh nee, eerst Europa nog. En dan wereld. Ja. Toch? Ja. ja. nog steeds. U luistert nog steeds naar ZFM Lans Zandvoort, dames en heren. De lokale omroep van, eh, van Zandvoort en omstreken. En eh, ja, we weten ook dat er heel veel mensen, of heel veel, maar in ieder geval er zijn een groot aantal mensen die ook gezellig meeluisteren via het internet. Ja, nou, ja. Hartelijk welkom en gezellig dat u er weer steeds eh, bij bent. En we hopen dat u de muziek een beetje lekker vindt. En, ook dat. Ook dat, hè? Ja. ja. Oh, ik heb trouwens een, een, een leuk agendapuntje. Oh? Eh, morgenmiddag ja? is weer een editie van eh, Cinema Nostalgie. Oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. <laughs> wacht even. Wacht nou even. Ja, ik weet wat je zeggen wil. En Het is jammer dat jij je eerste rijles hebt morgen, anders dan ik er naartoe gegaan. Ja. <laughs> Eh, en deze keer is dat de film A Hard Day's Night van. En met de Beatles en liefhebbers van, zes, van de 60s kunnen hun hart ophalen. Een leuke film waar vele van hun bekende hits voorbij komen. En de aanvang is half twee. It's been a you. I find the things that you do will make me feel alright. helemaal nostalgie in... Uh, ehm, Zinneke Zandvoort met die geweldige, leuke Beatles film. Uh, eh, Hard Day's Night. Echt een leuke film hoor. Ja. Ja, ja hele leuke film. Ja. dat kan je Joop van Nes niet wijsmaken. Want en lekkere Stones... muziek. Ja, maar Joop van Nes kun het niet wijsmaken. Dat is een Stones fan hè. De... Die snapt niks van de Beatles. Dat zegt u? Meneer, u kunt, ook, u kunt ook te ver gaan. Nee, ik ga nooit te ver. Eh, altijd met de bus tot de tolweg 10 af. Verder ga ik nooit. <laughs> toevallig ken ik die film en die heb ik al eh, twee of drie keer gezien. Ja, ja. Ik ben niet echt een Beatles-fan, dat weet je. Ik ben een eh, Stones-fan, maar dit is best wel een, eh, een grappige film. of het echt kunst is, is het tweede, maar nee, is het niet, daar hebben we het niet over. Maar het is leuk. Nee, maar waar, ik het wel over heb, is echte kunst. Ja. ja. Echte kunst. In voor het hele weekend heb ik genoten van allerlei kunstuitingen. En het begon eigenlijk al op, op donderdagavond met de opening van de Roze Kunstlijn. Ehm, dat was eh, aan de hand van uh, um, Roze Haarlem 2012 is daar een, een, een, een eh, evenement geweest. Het heette de Roze Kunstlijn. En het is dit jaar voortgezet, want het was zo'n succes. En ze hebben ook Zandvoort erbij betrokken, met name het Zandvoort Museum. Dat is echt, nou, ik, ik, moet je eerlijk zeggen, ik vind het een beetje zielig, want er komt heel weinig mensen, laat ik het zo noemen. Maar donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag was het vol. Het was onderdeel van de roze kunstlijn. En eh, met name, ik ben dus donderdag geweest bij de opening. Daar heb ik genoten van Rodes. Onze eigen Zandvoortse Cathy Sommé Lotin. Die een geweldig uh, eh, eh, ehm, concert gaf. opvoering, noem het wat, weet ik wel. Met Rudolf Kreuger. Rudolf Kreuger op trompet. En dat werkte wonderbaarlijk geweldig. Het was echt heel, heel erg goed. Het was druk. Mensen genoten van de kunst die erin die bestond. En van de, de, de mensen die optraden op het eh, zeg maar museumpodium. En mhm. dat was eh, echt, eh, echt heerlijk om van te genieten. Dan ben ik daarna ben ik nog eventjes naar ehm, een Café net geweest. Ja. Daar was de Jazz Lounge. Ah man, dat was grandioos. Dat was echt grandioos. Um, er was dus nu eens keer een andere, voor een andere opzet gekozen. Normaal gesproken speelt uh, uh, Arthur eh, de, de, degene die het, uh, nee, niet organiseert, maar de, de, leiding heeft. Die speelt eerst een, een, een, een, een ja, een deel zeg maar een uurtje met vaste muzikanten. Maar nu begonnen ze meteen met eh, de, nee, anders met eh, jam sessie begonnen. En daarin was onder andere Jean-Louis van Dam grandioos aanwezig. Echt geweldig. Die man is echt super op de piano, op de keyboards. Ja, hij had geen piano, daar speelde keyboards. Eh, Thomas Andersen op de contrabas was ook geweldig. En daar was nog bij, en dit wil ik met name graag even noemen, Giel van de Putten. Veel van de Putten speelt um, bas eh, saxofoon. En dat doet hij met zulke liefde, dat is ongelooflijk. Op een gegeven moment zie ik hem zitten had hij een heel klein saxofoontje in zijn mond. Ik denk, wat krijgen we nou? Het was geen gezicht. Giel met zijn snor en dan een heel klein sopraansaxje eronder. <laughs> dat was gewoon lachen. Maar het klonk wel. Ja, het was grandioze muziek. Het was, goed, eh, het was goede muziek in eh, Café Nut. En ik mag hopen dat het nog tot in lengte dagen daardoor zal mogen gaan. Want... Eh, nou, elke jazzliefhebber die eh, is, ja, uiteraard iedereen, is er van harte welkom. Gratis entree. Let op, eerste vrijdag van de maand, eerste vrijdag in eh, december zijn ze er weer. Dan hebben wij natuurlijk op zaterdag gehad, en daar, eh, waren jullie natuurlijk uitermate benieuwd naar, het American Roots Festival. Of, dat was vrijdag, hè? Dat was vrijdag. was vrijdag? Ja, in november, hè? ja, ja oké. Ik was dus na, na, na, die, uh, na die American Hoes ben ik naar Nuf gegaan. Zo was het. Je hebt ja. helemaal gelijk. Nou, eh, dit was, dit was echt genieten. Dit was echt genieten. En ik heb al uh, net even met, met Angela een beetje gechat. Het enige jammer is dat bepaalde geluidstechnici niet snappen hoe het moet werken. Als je het eerst, de eerste twee op treden, en dat, dat waren dan uh, Denise, Mary en Marcel Koster. Een, een groep Twee personen die uit Amerika komen. Ik verdenk Marcel Korsen ervan dat hij Nederlander is, want hij sprak uitermate goed Nederlands. En Denise Marie die, eh, sprak aan Nederlands, maar die bracht een hele leuke folkmuziek. Geweldig. En als je dan te veel bas erin hebt, ze speelden met, met, met drums en, eh, en, en eh, accordeon. Dat, dat deed Marcel Koster dan. En Denise Marie die zong en die had de gitaar. Dan is dat zonde. Dat moet niet gewoon. Ik breek dus nu een lans voor de, voor de, de, de, de mensen die geluid doen. Minder galm, minder bas. Dat is heel belangrijk, met name met dit soort muziek. En dan, uh, eh, uit, was echt niet. En ik denk ook dat dit eh, gewoon een voortzetting nodig heeft. Eh, misschien wordt het wel een traditie in Zandvoort om dat in de krocht te gaan doen ligt er natuurlijk aan wat er met de krocht gaat gebeuren. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Uh, ik, voor mij mag het tot in lengte vandaag blijven staan, de kocht. Want het is een grandioos eh, podium met hele goede akoestiek. Eh, en dat moet gewoon blijven. En dan heb ik, ben ik ook nog geweest bij, om zondag bij de Requiem van Foré in de Agatha-kerk. Ook geweldig. Kerk helemaal vol. Had ik nooit verwacht, om heel eerlijk te zijn. Misschien komt het wel omdat de entree eh, gratis was, maar het, het was... Eh, misschien kunnen ze hier ook wel een traditie maken om rond oude, uh, oude, oude, alle zielen, alle heiligen, daar een concert aan te verbinden. dit, was, dit is niet de allermooiste rekening, hoor, laat ik heel eerlijk zijn. Mm. Maar het klonk perfect. Het was een heel groot koor, samengesteld uit diverse koren van de Zandvoort. En het klonk als een klok. Helemaal goed. En daar heb ik ook van genoten. En dan wil ik nog een keer iets zeggen, want vanavond hebben we weer een concert in de kocht. Ja. Dat is van de Furies. Eh, de Wie? Ierse folkband. Furies. Oh. Furies. Uh, Furies, spreek het zo uit? Ja, Furies. Oké, nou goed. Dankjewel, uh, eh, Kelp, dat je dat zegt tegen. <laughs> Oké, maar eh, die, eh, ja, daar, moet, moet je naartoe. Daar moet je gewoon keihard naartoe. En met name als je van dit soort muziek houdt. En het vorige optreden in de kost was echt een daad van succes. En op heel veel verzoek komen ze dit jaar opnieuw naar Zandvoort. Het, is een, het zijn vijf mannen en die spelen goud eerlijke muziek en, en vol met passie echt geweldig. En het is, eh, het is de, de, de muziek waar de liefde van Ierland van afstraalt. Nou. Als je van die muziek houdt, dan moet je er naartoe. Ja, maar dat hebben wij gistermiddag al gehoord, Ja, ja, dat heb ik, eh, dat heb ik van ons wel begrepen. Downside heet dat geloof ik. downside Dockside. Dockside. Ja, Dat is ook een aanrader. Nou, dan kan je... Nou, dan kan je vanavond nog een keer genieten. nee, want wij moeten naar dat koor vanavond. <laughs> Nee, ik moet repeteren. Wij moeten, wij moeten zingen vanavond. We hebben geen tijd voor, hoor maandagavond, kom zeg. zonde, wat Ja, nou ja, we hebben ook niks aan ons leven. ik, vind het ook een, ja, ja, maar ik vind het ook een beetje raar dat, ze hier optreden op maandag. Maar eh, ze hebben eh, eh, een, een, tour in Nederland, die duurt uh, tien dagen geloof ik. En ze waren genegen om weer naar Zandvoort te komen. En alleen was die maandag nog vrij. Dus ik hoop dat de krocht gewoon keihard vol zit. Ah, zoals uh, afgelopen zaterdag. Tuurlijk wel. Want je geniet ervan. Oké. Je geniet er echt van. Nou. Klopt. Goeie muziek. Goeie muziek, geniet je altijd van. van de cultuur is Zand. Oké, we zijn een beetje lang doorgegaan. Nee, ah, nou ja. Ik spreek jullie vrijdag weer. Spreek je vrijdag weer. Is goed, Joop. Dag Joop. Oké. Tot ziens. Hoi, hoi. Doei doei. the siren sirens Hear the sirens Hear the sirens ever been Just to know where safe I am En het liedje dat is verdiend uh, eh, Sirens.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 En er is, er is nog een langere versie. Er is ook nog een smerige versie van. Ja, maar er is ook... Eh, ik heb hier ooit eens een Duitse versie van gehoord. En volgens mij is die van Udo Jurgens. Wel, nee. Kom, dit is, dit is origineel Iers. Dit is van de Dubliners. Die zingen geen Iers. nou, die, maar... Nee, dat, kijk, dat klopt echt niet. tekst... Wel. Nee, nee de ja, tekst is... Nee, nee, het is een Ierse tekst. En die zegt van eh, Ronnie Drew... En ehm, dat eh, is echt eerst. Misschien dat Jurgens ook zoiets geprobeerd heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat Jurgens <laughs> zoiets... Nou, niet met deze muziek in ieder geval. Uh, nou, dat bedoel ik. Maar eh, de tekst is, er is, dat zei ik net, er is ook nog een smerige versie van, hè? <laughs> Ja. nou, ik zal hem alles I found, I found a dick between her legs for my old dick should be... <laughs> <laughs> die was er ook nog. Maar, maar die hebben ze, eh, dit was de gekuiste versie. Ja, die heb ik ook wel eens gehoord van de dubbele hoor. Echt, echt een vieze versie. Ja, bij, de, bij, bij live optredens deden ze die wel, ja.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 Ja, kan nog mooi even op de valreep. Ilse de Lange. Blue Bitter Sweet. Van haar eh, nieuwste album en dat heet After the Hurricane. Oh, zullen ze in wijk niet zo leuk vinden. <laughs> nou, dat was geen orkaan. Oh nee, dat was een, eh, was een ander ding. be instruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. What if it ends us. Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. Blue De single van eh, Ilse de Lange Het komt van een eh, album eh, dat heet After the Hurricane. Dat is een album met aller grootste hits erop. En dat was dan het enige nieuwe nummer. Dit is Happy. Nummer 1 in de top 50. Pharrell Williams. With the air, like I don't care, baby, by the way.